Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Als de Europese Centrale Bank vandaag opstapt. Het is de Duitse Jurgen Stark. Hij is erop tegen dat de ECB staatsobligaties opkoopt om de schuldencrisis in enkele eurolanden op te lossen. Het gerucht alleen al zorgt voor een scherpe daling van de koers van de euro ten opzichte van de dollar en voor een daling van de Europese beurskoersen. De ECB kocht vorige maand voor miljarden aan staatsobligaties van Italië en Spanje om het vertrouwen in die landen te vergroten. Daardoor daalde de rente op obligaties. Volgens Stark zijn er te grote risico's verbonden aan het opkopen kopen van staatsobligaties en kan het de groei van de economie ondermijnen. Het zou niet goed zijn als de FNV maandag het pensioenakkoord afwijst. Dat zegt minister Kamp naar aanleiding van de afwijzing door FNV-bondgenoten voor-cabo en FNV Bouw van het akkoord. De twee bonden willen dat de afspraken worden aangepast. Kamp benadrukte dat de problemen rond de ouderdagsvoorziening groot zijn en dat daarom iedereen moet samenwerken. Hij hoopt dat de federatieraad FNV zich maandag achter het akkoord schaart. Als twee bonden zeggen nee tenzij, dan is er kennelijk basis voor overleg in de federatieraad en ik hoop dat ze het samen eens worden worden, zei Kamp. De jaarlijkse top 2000 op Radio 2 begint eind dit jaar vanuit de ruimte. Astronaut André Kuipers opent op 25 december de hitlijst in het ruimtestation ISS. Kuipers zei tijdens een interview op die zender dat hij het jammer vindt dat hij in de ruimte niet naar de top 2000 kan luisteren. Daarop kreeg hij het aanbod om alle nummers mee te nemen in ruil voor de opening van de top 2000. Hij heeft daar dus ja op gezegd. Het is nog niet precies bekend wanneer Kuipers naar de ISS gaat. Hij zou eerst eind november gaan, maar dat wordt nu waarschijnlijk half december. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kans op nevel of mist. Morgen een warme zomerse dag met in de loop van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 4 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmade 4. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor knooppunt Amstel 9 kilometer. Bij knooppunt Amstel is de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht dicht. Dat heeft te maken met een politieonderzoek. Verkeer richting Utrecht kan beter vanaf knooppunt Nieuwe Meer omrijden via de A4 en de A9. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat voor Bunnik 2 kilometer.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 Je luistert naar de Zandvoort Radio, CFM Zandvoort. En dat alles dus met de Euro Breakdown, de 40 beste platen van Europa. In de 21ste jaargang daarvan zitten we alweer. Aflevering 36, vandaag 9 september van 2011. Luistert deze week 18 stijgers, 1 enkele zittenblijvers, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Alex Cardino, nou Kelly Rowland, What a Feeling, Natasha Benningfield, The Pocket Full of Sunshine, Jason Derulo, Don't Wanna Go Home en Alexa Jordan, Good Girl. Dat zijn de vier platen die verdwenen zijn uit de lijst sinds deze week. Een goede week is voor Rio, die komt er straks aan. Miss Sunshine gaat namelijk 6, eh, 6 eh, <laughs> nee, 11 plaatsen omhoog. Ik zit even te kijken waar dan die 6 vandaan komt, maar geen idee. De snelste dalers, dat zijn Cascara, San Francisco en Rihanna, de California King Bed. Allebei zakken zij namelijk 10 plaatsen. Langs genoteerd hebben we net gehad Give Me Everything Tonight en 19 weken Pitbull, Neo, Everjack en Neo. Geschiedenisboeken staan er vol mee met 9 september 1913. Tijdens het onweer komt een Zeppelin in de Noordzee terecht. 14 bemanningleden komen om. 1981 door een 2-2 gelijkspel tegen Ierland komt voor Nederlands Nederlands voetbalelftal de deelname aan het WK in 2000 in 82 in gevaar. In 1990 tijdens een topontmoeting in Helsinki tussen George Bush en Gorbachev. Euro Breakdown op vrijdag.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 In de tiende week gaan ze drie plaatsen omhoog van 19 naar 16. up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward. Uh, had a dream, I was king. I woke up, still king. Snap kings, nibble is mine for the milk king. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music there is or there ever will be. Disagree, feel free, but from now on, I'm refusing that never give up Only thing I ever gave up's using No more excuses, excuse me If my head is too big for this building And pardon me if I'm a cocky prick But you cocks are slick, popping shit on how you flipped your life around Crock of shit, who you dicks trying to kid? Flip dick, you the opposite, you stay the same Just cock back with the still cock, you pricks I love it when I tell them shove it Cause it wasn't that long ago when Marshall said Busted like Buster cause he couldn't cut Busted muster up, nothing brain fuzzy Cause he's buzzing, woke up from that buzzing Now you wonder why he does it, how he does it Wasn't cause he had circle around his head, waiting for him to drop dead. Was it, or was it cause some bitches wrote him off? Little hussy ass buzzes, fuck I guess it doesn't matter now, does it? What difference it make? What's it take to get it through your thick skulls at this age? Some bullshit people don't usually come back this way. From a place that was dark as I was in just to get to this place. Now let these words be like a switchblade to a hater's ribcage. And let it be known that from this day forward, I wanna just say thanks. Cause your haters is what gave me the strength. So let them bitch raise, cause I came at 5'9, but I feel like I'm 6'8. This one's for you. advance like going from toting iron to going and buying four or five at a home Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary trip drop Cause what goes up must come down You going down, I'm something you don't wanna see Like a hairy box, every hour, happy hour now Life is wacky now Used to have to eat the cat to get the pussy Now I'm just a catch me out Ow, I'm classic out Always down for the catch weight Like Pacquiao, y'all are doomed I remember when T-Pain ain't wanna work with me My car starts itself, parks itself and Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal, now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. You and I. dat we de afgelopen eh, periode niet echt van de zon hebben kunnen genieten. Doet Rio het wel goed. Hè? Miss Sunshine in de vierde week gaat hij omhoog van 26 naar 15. En met die 11 platen dus de snelste stijger van allemaal. En voor Bad Meets Evil en Bruno Mars Leiders in de tiende week gaan ze weer een stukje omhoog van 19 naar 16. En de plaat die het ook erg goed doet staat nu al 5 weken in de lijst. In van Lloyd, Android 3000 en Lil Wayne, The Dedicated to My Ex van 22 omhoog naar 14. I really shouldn't blame her, but now that pussy is a stranger.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 In de vijfde week doet het weer goed hoor. Vorige week nog terug te vinden op 21, nu omhoog naar 12. En voor uh, Lloyd and Ray 3000, Lil Wayne en The Dedicated to My Ex. In de achtste week gaat G ook weer omhoog met Nobody's Perfect. Vorige week nog 14, deze week al terug te vinden op nummer 11. Net geen top 10 dus, maar na deze plaat gaan wij gewoon de top 10 in. Sometimes I just can't shut the hell up It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. Yeah, for a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts flowing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love kept it between us But no, I went and told the whole world how I'm feeling Oh, I, so I sit and I realize With these tears falling from my eyes I gotta change if I wanna keep you forever I promise that I'm gonna try But I never meant to hurt you I know it's time that I learned to Treat the people like De dame werd bekend door haar single Do It Like a Duck. Die heeft niet echt de hitlijsten gehaald, maar daardoor werd ze wel bekend bij het grote publiek. Jessica Ellen Cornish, oftewel Jessie G. En die vonden we dus terug op nummer 11. Tijd om achterom te kijken. Pitbull, Neo, Everjack, Nayer, Give Me Everything Tonight. 19 weken lang staan zij al in de lijst en ze zakken van 12 naar 20. Beyoncé, Best Thing I Never Had. In de negende week gaat zij omhoog, van 24 naar 19. Van 9 naar 18 in de 15e week alweer Mohambi, Nicole Searching in de Coconut Tree. Jim Clash Heroes, Adam Levine en Stereo Heart zakt van 15 naar 17 in de zesde week. 10 weken in de lijst omhoog van 19 naar 16. Bad Meets Evil en Bruno Mars en Liders. Rio Miss Sunshine in de vierde week de snelste stijger van 26 naar 15. Lloyd Enter 2000 en Lil Wayne Dedicated to My Ex. I Miss That Pussy in de vijfde week gaan ze omhoog van 22 naar 14. Davi Guetta, Taya Cruise, Luda Christa, Little Bad Girl zakt van 8 naar 13 in de 11e week. In de vijfde week omgedraaid, vorige week namelijk 21, deze week 12. Hot Shell Reggae en Tonight Tonight. Jesse G, Nobody's Perfect in de 8e week omhoog van 14 naar 11. Nummer 10 is er voor Zak wel. Loca People, What the Fuck. In de 11e week zakt hij namelijk van 7 naar 10. En ook de nummer 9 zakt en wel van 5 naar 9. En dat alles in de 14e week. Every Teardrop is a Waterfall van Coldplay. Een plaat die het wel weer goed doet is ook een erg lekkere plaat. Niet zijn ander van Snow Patrol. Call It Out in the Dark in de 6 6e week omhoog van 13 naar nummer 8. It's like we just can't help ourselves Cause we don't know how to back down street deze week in handen van Snow Patrol. Call it out in the dark. ZFM, Westkust, weerbericht. De temperatuur vanmiddag was zo'n maximale 20 graden. En dat alles was gebeurend bij een matig zuidwestelijk windje. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en bij een matig geleidelijk naar zuid tot zuidoost draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen wordt er met een eh, zuidelijke stroming weer warme lucht aangevoerd. Daarin kan de temperatuur oplopen naar maximaal 25 graden. We beginnen de dag met geregeld zonneschijn, maar er kan ook lokaal een bui voorkomen. En vooral in de loop van de middag en zaterdagavond kan er zelfs onweer bij gaan komen. Wind waait uit zuid tot zuidoost overwegend matig van kracht. En zondag schijnt eh, vooral in de ochtend af en toe de zon. Maar in de middag is het bewolkt en kan er eh, weer een bui gaan vallen. Wint wij dan uit zuid tot zuidwest, overlandmatig aan zeekrachtig. En de temperatuur zondag zal stijgen naar een maximale 20 graden. Het ritme van Zandvoort. Voor -M. Short van Dam. out my mind I need to get out of sight But I end up behind bars What started out as a simple altercation Turns into a real sticky situation Me just thinking on the time that I'm facing Makes me wanna cry Cause I didn't mean to hurt him Could've been somebody's son And I took his heart with pa pam, rum pa pa pam. Man down, rom pa pa pam, rom pa pa pam. bang bang I will love your heart with mine vorige week net aan in de top 10 de Crystal Fighters en de Plage. Nu doen ze het wel iets beter, want in de achtste week gaan ze nog eens vier plaatsen omhoog naar nummer 6. voor Rihanna, Man Down, zes weken in de lijst van 11 omhoog naar 7. Het is tijd. Tijd om de top 5 binnen te gaan met de nummer 5. Het is de nummer 2 van vorige week, dus drie plaatsen verlies voor Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Mick Jagger. Ondertussen trouwens alweer 12 weken in de lijst. Straks een plaat die er 11 weken in staat en omhoog gaat van 6 naar 4. Stars, if it feels right, changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you. Like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late it's too late, every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh. It's too late. It's too late. You got terug te vinden op eh, plek 4. Deze week weer een plekje hoger, 9 weken in de lijst nu. En dus de top 3 in Shakira, Pitbull, Rabiosa. En voor Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You in de 11e week. Omhoog van 6 naar nummer 4. Nummer 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger zakken dus van 2 naar nummer 5. Wie doet dan ook weer goed naar de Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie. Vorige week stonden zij nog op nummer 3. Deze week gaan ze weer een plekje omhoog naar 2. Dat alles hin hun achtste week alweer. En straks hebben we nog één plaat te gaan. En ja, ik <laughs> zei het aan het begin al, er was één zitten blijven. Ze hebben net als vorige week dezelfde nummer 1. Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone broke me that wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround. Dus eh, vorige week Don Omar, Danza Cordura. 9 weken nu in de lijst en nog steeds bovenaan. Retro Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie en Shakira Pitbull Rabiosa maken top 3 compleet. Van verder naar beneden kijken zien we J-Lo en Lil Wayne, I'm Into You. Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Crystal Fighters en The Plage, Rihanna, Men Down, Snow Patrol, Colored Out in the Dark en de Coldplay Every drop is a Waterfall. Onderaan in de top 10 uh, eh, Zak wel, Loka People en What the Fuck. Wil je de lijst nalezen? Dat kan hoor. Hij staat gewoon op internet www.cfmzandvoort.nl Volgende week weer een hele nieuwe lijst. Dan gewoon weer vrijdag tussen 3 en 5. Jongens van je weekend in eh, staan al klaar. Het is een drukke bezetting vandaag.